Levi van Eck met het NOS-journaal. De Amerikaanse speciale gezant Steve Witkoff noemt de reactie van Hamas... op zijn voorstel voor een bestand met Israël onacceptabel. Hij stelt een staakt het vuren voor van 60 dagen in Gaza. Hamas zou 10 nog levende gijzelaars vrijlaten... in ruil voor een onbekend aantal Palestijnse gevangenen. Dat zou gebeuren in twee fases, maar Hamas zou nu eisen dat dat in meerdere fases gebeurt... verspreid over die 60 dagen... Witkoff zegt nu dat de reactie van Hamas een stap terug in het vredesproces betekent. Israël ging eerder wel akkoord met het voorstel. In Midden- en Noord-Limburg zijn forse hagelbuien overgetrokken. In sommige plaatsen vielen hagelstenen van een paar centimeter doorsnee. In Belveld waren hagelstenen zo zwaar dat auto's deukjes in het dak kregen. In Venlo worden hagelstenen tot 5 centimeter gemeld... en zouden ook autoruiten zijn gesneuveld, meldt 1 Limburg. In Herkenbos viel in korte tijd zoveel regen dat de brandweer in actie moest komen vanwege wateroverlast. Ook Duitsland heeft te kampen met noodweer. In een groot deel van het westen van Duitsland geldt code rood. De politie heeft een man aangehouden voor de dodelijke schietpartij in Bocholt in Limburg. Een man van 39 uit Kerkrade werd neergeschoten. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht waar hij uiteindelijk overleed. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. Kinderartsen maken zich grote zorgen over de gezondheid van kinderen in de asielopvang. Artsen melden aan Pointer dat de gezondheid van zo'n 40 kinderen afgelopen jaar achteruit ging... doordat ze niet altijd de juiste zorg kregen. De zorg komt vaak te laat op gang en het is niet altijd duidelijk hoe die wordt geregeld. Ook raken asielkinderen door overplaatsingen soms uit beeld bij zorgverleners. Het weer in het zuidoosten vallen buien, lokaal met onweer, hagel en veel neerslag in korte tijd. In de rest van het land is het droog. Vannacht is het een graad of 13.